7 uur. Wouter met het NWS Journaal. Deurwaarders moeten stoppen met een omstreden verdienmodel... zegt de toezichthouder Bureau Financieel Toezicht. De deurwaarders spreken af een deel van de vergoeding voor het leggen van een beslag... door te sluizen naar de opdrachtgever. Daardoor heeft die een belang bij een snel beslag... op bijvoorbeeld een woning of salaris. En dat is nadelig voor mensen met schulden, stelt de toezichthouder. Twee deurwaarders worden daarom al voor de tuchtrechter gesleept. Volgens president Maduro van Venezuela is de koepoging van oppositieleider Guaido mislukt. Uren nadat Guaido militairen had opgeroepen zijn kant te kiezen... zei Maduro op tv dat zijn land slachtoffer is geworden van allerlei vormen van geweld. Volgens de VS was Maduro van plan het land uit te vluchten... maar bleef hij op aandringen van Rusland. Bij confrontaties tussen het leger en de oppositie gisteren... raakten volgens mensenrechtenorganisaties ruim 100 mensen gewond... Guaido roept de Venezolanen op vandaag weer de straat op te gaan. Bijna de helft van de ouders van een kind met kanker meldt zich ziek omdat ze het zorgverlof tekort vinden, blijkt uit onderzoek van twee organisaties van kankerpatiënten. Ze pleiten in het AD voor een ruimere regeling. Nu kunnen ouders met een fulltime baan twee tot zes weken vrij krijgen... terwijl de behandeling van leukemie een paar jaar kan duren. De 1-0 overwinning van Ajax bij Tottenham Hotspur... in de halve finale van de Champions League... is een prima uitgangspositie, vindt Ajax-trainer Ten Hag. Hij zei wel dat het volgende week in Amsterdam beter moet. Ajax won in Londen door een doelpunt van Donny van de Beek. Die vond dat Ajax de tweede helft beter had moeten spelen. De return is volgende week woensdag in de Johan Cruijff Arena. Het weer, vooral in het zuiden, kans op een mistbank. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. blijft droog, bij weinig wind. 12 tot 17 graden wordt het vandaag.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 Yo, shake that thing, yo. Joanna, shake that thing, yo. Annabella, shake that thing. Miss Canna Canna, Dodgy, yeah. Hey, yo, from across her then. Sexy ladies want part with us. You know the car with us, them not war with us.